de tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar vijf regeltjes over Romeo en Julius. Maar we zijn er niet aan toe. Taboe, taboe geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over veertig jaar, wie weet, staan er liedjes op de parade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij. Liedjes over hem en hen. Zonder aarzeling of rem dan speelt elke muzikus, dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius, parabaram, da.